Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland zet een aantal Russische diplomaten het land uit. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft daartoe besloten... omdat Rusland blijft doorgaan met het heimelijk sturen van spionnen als diplomaten. Er mogen van het kabinet straks op de Russische ambassade in Den Haag... niet meer diplomaten werken dan in de Nederlandse ambassade in Moskou. Het is niet duidelijk om hoeveel Russische diplomaten het gaat. Volgens Hoekstra zullen het er ongeveer tien zijn. D66-leider Kaag vreest dat in de nieuwe Eerste Kamer conservatieve partijen een belangrijke stem krijgen. Dat zei ze bij de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens Kaag zetten die partijen het land op de handrem. Ze doelt vooral op de PVV, BBB, FVD en JA21... en zegt weinig te voelen om met die partijen samen te werken. In maart zijn er provinciale statenverkiezingen... en die nieuwe statenleden kiezen weer de Eerste Kamer. Nederlandse reddingshondenteams hebben tot nu toe zeker zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald in Turkije. Vandaag werd de zevende persoon bevrijd. De kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald worden neemt elke dag af. De meeste internationale reddingsoperaties zijn daarom gestopt. De reddingshondenteams reizen vanavond of vannacht terug naar Nederland. Donderdag keerde het Nederlandse reddingsteam USAR al terug. Het dodental van de aardbevingen is in Turkije en Syrië intussen opgelopen tot ruim 45.000. De VS heeft Rusland beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de Amerikaanse vicepresident Harris maakt Rusland zich daar in Oekraïne schuldig aan. Harris zegt dat de Russische troepen omvangrijk en systematisch de burgerbevolking in hun buurland aanvallen. Ze sprak onder andere van moord, verkrachting en marteling. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er soms wat regen.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 Rock, rock, yo. I uh, do it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two, three. evil. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, y'all. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one to my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip, to the hip, the hip, hip, a hopper, you don't stop. Hey, hallo luisteraars! Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl gaat het allemaal lekker niet zo lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Nee, nee, zo, eh, ja. Eh, we gaan gewoon eventjes eh, een andere plaat draaien. En niet, nee, niet deze. gaat allemaal, even kijken, niet goed hoor. Blablabla. Nou, en zo bij je terug. twisted way en This is the Life. Eh, ja, ja, het werkt allemaal weer. Uh, lekker plaatje. Marco Schuitenmaker en hij hebben het over de Engelbewaarde. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.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 dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten ik ben er zelf eens doorgered. Was je dan, Engelbewaarde Marco Schuitmaker. En dat hier bij ZFM Entertainer voor op die 106.9. We gaan door met een verzoekplaatje. Het is afkomstig van Wuppie uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen. Henk Bernhard en Zonder Grenzen. Eindeloos. Die in het zuiden, daar op het strand. Daar lag mijn droomvrouw in zand. Een blikje naar haar ogen, ik was meteen verliefd. Eenzame uren, de volgende nacht. Ik heb alleen maar aan jou gedacht. Wat moet ik doen om jou morgen weer te zien? Hey. morgen zocht ik naar jou. De vrouw uit mijn dromen, waar ben je nou? We hadden samen iets moois, nu ben jij niet hier. De zon ging al onder, ik wilde al gaan. Tot mijn verbazing zag ik je weer staan. Ik heb je gevonden, ik laat je nooit meer gaan. zon op bij mij. Ik ga nooit meer van jou. was weer een verzoekplaatje. Aangevraagd door de eh, Wippie uit Rotterdam. Henk Bernhard en Zonder Grenzen, eindeloos. Hier bij CFM Entertainment op YouTube 106.9, DHB Plus 6A. En eh, een verzoekje aanvragen, dat kan alsnog hoor. www.zfmartiesten.nl En in de uitzending hebben we William Bonne. Een hele goede avond. Een hele goede avond. William, hoe is het? Ja, goed. Ik zit nou nog even relaxed op de bank. <laughs> en nu nog wel. <laughs> je, moet dadelijk, je eh, moet dadelijk weg. Ja, het is eh, carnaval, hè, dus eh, drukke tijd. Ja, ja, inderdaad. En dat geloof ik de hele week, hè? Ja, klopt. Ik, ik eindig woensdag. Dus dat, uh... <laughs> dat bedoel ik. hey, jouw nieuwe single. De 2.0. Ik ben toch wie ik ben. Ja, klopt. Ja, want je hebt hem al eerder uitgebracht. Ja, klopt. In 2008. Ja. Ja, en, eh, en, en nu eigenlijk eh, gewoon weer vers in een nieuw jasje gestoken. Klopt, ja, een hele totale nieuwe arrangement uh, eraan gemaakt. ja, dat is dit van geworden. Ik ben er ik ben 2.0. Ja, ja wat, hoe kwam dat zo ineens die op? Of dat je, dat je dacht van nou, ik ga hem in een nieuw jasje steken? Ja, 2008, dus ik, ik was er nog niet allemaal mee bekend. Toen ben ik ook begonnen met zingen. En ehm, ik heb toen het totaalpakket, eh, het, promotiepakket hebben we toen niet gedaan. Okay. Dus eigenlijk in omstreken Gelderland, dus Arnhem, Apeldoorn, daar kent iedereen het nummer wel. Ja. Alleen ja, toen die tijd is nogmaals niet de promotie gedaan. Dus ik dacht, eh, misschien is het wel weer leuk om, eh, om een eerste singeltje te coveren voor mezelf uit. Ja. Een nieuw bandje. En dat is dit van geworden. Oké. en ben je al stiekem met, met iets anders bezig? Of? Nee, nee, het is nu zo druk inderdaad. Eh, het, hij is gelanceerd eh, eh, in december. Ja. carnaval zit er nu aan te komen. <clears throat> dat is dus nu. Dus nee, we zijn er nog niet mee bezig. Maar ik denk rond mei, juni dat voor de zomer wel weer iets nieuws komt. Zo is het, een 3.0. nee, <laughs> nee, nee. nee. nee dat niet. Nee, nee, maar goed. dus dus een beetje zo tegen de zomer, dan kunnen we wel weer een, een single van jou verwachten. Zeker. Ah, oké. Hey, en eh, waar kunnen mensen jou volgen en vinden? Eh, ook eh, met, met carnaval staat daar iets op, op de site? op de website niet. Nee, het is, merendeels ben ik gewoon in Arnhem en, uh, en omstreken. Ja. Dit jaar, ik heb het iets rustiger aangedaan Ik, ik, ga <clears throat> zelf ook een beetje carnaval vieren. Toch wel? Toch wel, vind ik zelf ook <laughs> leuk. Dus, eh, <laughs> nee, ja, op social media, eh, alle, alle dingen, Instagram, Facebook en op mijn website, eh, alles kunnen ze wel bij zien. En jij, en jij hebt ook TikTok, of niet? Wat zegt u? Jij hebt ook TikTok? Nou, zeg maar jij hoor. <laughs> Nou, nou, ik, ik, ik heb TikTok, maar ik ben er niet heel erg actief op. Nee, oké. Nee, ja, ik, ik, ik, weet niet wat dat is. Ja. <laughs> Nee, dat, ik hoorde altijd eh, mensen zeggen van ja, ja, eh, nee, nee, ja, TikTok, nee, nee. En de andere eh, die, die zweert er weer bij en denk ik van ja. Ja, het is toch wel mega met de tijd, hè, zeggen ze dan. ik heb het wel, maar mijn zoontje zet er meer op als, eh, als dat ik doe. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik, ik heb er zelf ook nog geen verstand van. Laat ik het zo zeggen, ik zie wel die filmpjes voorbij komen... maar dat is ook het enige wat ik, eh, <laughs> wat ik bij houd. Ja, klopt. nou, ik heb precies hetzelfde. hey. hey, maar... Ehm, ja, ik, ga, ik ga jou dan eh, verder niet langer ophouden. Want je moet nog een hapje eten, neem ik aan. Ik ga even een hapje eten inderdaad. En dan uh, even onder de douche. En dan gaan we een volle gas de carnavaltijd in. Oké. Hey William, dan eh, wens ik jou een heel goed weekend. Dankjewel, jullie ook. Ja, dankjewel. En uh, ja, tot de volgende single sowieso. Gaan we zeker doen. En eh, ja, wie weet een keertje hier, als je aan, aan deze kant, aan deze zijde een, een radiotour doet, ja, deze deur niet voorbij gaat. Nee, dat gaan we zeker een keer doen. Komt goed. Ah, oké. Hey, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien voor je. Dat is goed. In ieder geval bedankt voor het interview en natuurlijk zelf ook een goed weekend. Ja, en dankjewel. William bonnen met Ik ben toch ik ben 2.0. Hey, dankjewel en een goed weekend en uh, feest hè. Hoi hoi. Hoi hoi hoi hoi. Bij alles wat je vroeg, stond ik voor je klaar. Niets was te veel, ik zei nooit bekijken maar. Opeens was alles voorbij je zo anders? Net als een klein kind, ik zal nooit begrijpen terug. Nee, het zou anders tegen. Ik ben toch wie ik ben. 2.0 William Bonne. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En ja, we gaan een plaatje draaien uit Entertainment for You. Dutch Top 5, een nieuwe binnenkomer. En dat is Wesley Klein. En laat me nu nog even blijven. We blijven nog even inderdaad tot de eh, klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en als je zit eten, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? Ik kan er niet omheen de waarheid komt hard aan. Ik blijf achter heel alleen. Niemand die me hier ziet staan. En ik weet ook wel, maar ga gewoon maar door. Ach, het gaat ook veel te snel. En ik weet ook niet waarvoor. Maar laat me dat ik ga. Ik ondervind nu aan den lijve dat ik er alleen voor sta. Dus laat me nu nog even hier zijn. Heus, het duurt niet meer zo lang. Want ik voel me nu zo klein en ben zo bang. Het zit me in de maag, maar niemand ziet de pijn bij me draag. Het is allemaal maar schijn. En ik lach en ik leef en dans de hele nacht. Alsof ik nergens omgeef en er iemand op me zeg Want ik voel me nu zo klein en ben zo Ja, de nieuwste binnenkomen dus Wesley Meurs. En laat me nu nog even blijven. En we gaan nog even naar een verzoekje. Dat wordt aangevraagd Miranda Rotterdam. En die vraagt hem aan voor alle DJ's van eh, ZFM. En eh, ja, uitzonderlijk eh, natuurlijk ook. Ja, ik en mijn wederhelft. Ik heb een plaatje en mogen uitkiezen. En Chakra en Shaggy. En banana. Dan nou, gooi die stoel maar aan de kant hoor. Girls from near and far I request me banana. banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them three times, sometime. one for. Daylight come and them no one go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. Tranquilla mama say hasta mañana. So me do it, ah, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know see. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no want go Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan I ring up the phone, I ask direction them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana or tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. like come and them no want go home. them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go car for? Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off before. Some gyal want keep it discreet know what them man find out, them a do it. Them a sneak out into to a pan fit. And you a climb up for me banana tree. I ah, so she do it, I ah, so she do it, so she do it, so she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Oh, let me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far a request me banana. Me and the girl, them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. They like come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. They like come and them no want go home. Kangara en Shaggy en Banana. Aangevraagd op Miranda naar Rotterdam. Voor de DJ's van ZRM, Zandvoort en eh, ja, ook voor mij en de tweede helft. Hey, ehm, ja, we hebben allemaal natuurlijk Bouke kunnen volgen eh, via de collega's van Radio 10. En uh, ja, de Elvis Matter Band en de show dus bij Gerard Ekdom. En ja, ik denk, ik ga ook uh, een nummer draaien van Bauke. Ja, en Hear, Hear My son. Blijf er lekker bij tot 7 eh, uur entertainment voor u. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. The same old moon looks new tonight. The same old stars look twice as bright. lilies like wind and gentle breezes blow. I feel as though my arms are wings. You won't believe those crazy things I wanna be. Where others love to go. Hear my song in the old-fashioned way. Hear my song, and I love you forever. How I love, for your kiss night and day. I can't stay alone. I'll make you my own. So please hear my prayer. certain someone who can make me feel the way I do. My darling, I'm so glad you came my way. You know I long for your embrace, and no one else can take your place. I love you so, that's what I wanna say hear my song in the old-fashioned way. Hear my song, and I love. night and day. I can stay alone, I'll make you my own, so please hear my prayer. I can stay alone, I'll make you my home, so please hear my prayer. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Rolf Sanchez. que te haya sido. No te puedo sacar ya de mi mente. Y duele mucho más que no contestes. Te juro que esta vez estoy arrepentido. Y hoy lo decidí que voy detrás de ti. Es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte. Nunca fue mi intención lastimarte, sí Entiende que esta noche tenerte aquí Se me hace urgente Si tú no estás conmigo el universo se equivoca nada me importa, nada me llena este vacío, esta tristeza, bebé. Solo tenerte al lado mío. Si tú no estás conmigo. Es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte. Si tú no estás conmigo, el universo se equivoca. Todo me sale mal, ya no me sigue ni mi sombra. Si tú no estás conmigo, yo me quedo en el pasado. Pensando en todo lo que hicimos ayer, sudando hasta el amanecer. Si no estás conmigo, ya nada tiene se me has aburrido, pierdo los cinco sentidos. Si no estás conmigo, ya nada tiene sentido. Me siento solo y perdido en este mundo jodido. No puedo ni creer que te hayas ido. No te puedo sacar ya de mi mente. El universo. Eh, Roos Sanchez. Dit is uh, Marloes. En Jeroen Rugpen. En als het echt over is. Maar het huis is nu zo leeg. En ik mis nog steeds je stem. Als het echt over is. Waarom bel je dan dat je me mist? En denk ik nog zoveel aan dan belt Marloes en uh, Jeroen Rusmen, Russen. Ja, ik, ik, kom niet uit die naam. Het is in ieder geval een Duitse naam. Ja, dat wel. Als het echt over is. Nou, Marloes kennen we allemaal. Als het echt over is. Ja, dan is het over, hè. Onweerstaanbaar, de manier waarop je naar me lacht. Onweerstaanbaar, als we samen zijn, dan leef ik en ja, dan meen ik maar het voelt al vertrouwd En na een week eigenlijk niet benauwd Het is nog pril, maar het voelt heerlijk Heerlijk Oh, laten we chillen, geef me al je tijd Want het leven is al zo voorbij Ik meen dat dit is niet voor even Waarom stal je zomaar mijn hart, waarom? Denk ik steeds maar aan jou, waarom? Was je opeens daar in mijn leven? Laat me zweven nu, waarom? Klink ik nu zo cliché, waarom? Breng je me zo uit balans dat ik mezelf niet eens meer ken Oh, maar oh, oh, niet waarop je naar ben ik nog voorbij Er klinkt als muziek en dans heel de tijd Oh baby, er is niks wat ik aan jou verander En zijn we niet alleen, doe je zo verlegen Maar als de lichten uitgaan ben jij bezeten Oh, vannacht ben je voor mij alleen Waarom, stal je zomaar mijn hart, waarom Denk ik steeds maar aan jou, waarom Was je opeens daar in mijn leven Nasseri en had het over onweerstaanbaar hier bij ZFM Entertainment View. En dat allemaal op 106.9 en DB Plus 6A. En aan de telefoon hebben we Mike Kona. Mike. Goedenavond. Goedenavond. We hebben Heidi en we hebben Mike Kona. Ja, zeker. Leuk hè? Ja. <laughs> ja, absoluut. Hey, maar uh, hoe, hoe, is die idee ontstaan? Is dat... Nou, eh, is heel dat is heel eh, toepasselijk, ja. Ehm, ik zat thuis en ik kreeg een liedje Heidi in mijn hoofd. Ik denk, daar moet ik iets mee doen. Want eh, ik kreeg het maar niet uit mijn hoofd. Dus ik ben achter mijn computer gaan zitten. Ik ben een beetje gaan inspelen. Ik denk, hier moet ik mee naar Kees Stijl. Ja. En dat heb ik gedaan. Dat is een leuke feestplaat geworden uiteindelijk. Zo is het een beetje begonnen. Ja, want het is, eh, ja, nou deze tijd... was het echt bedoeld ook voor het carnaval? Of... Nee, het was gewoon spontaan gebeurd. Ik, eh, want ik heb eh, zeg maar een heel tijdje had ik niks meer uitgebracht gedaan. En ik zit hier thuis, zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, ik ga een liedje opnemen. Wat dan? Ik zeg, Heidi. Nee joh, moet je niet doen. ja, maar. Nee, moet je niet doen, zegt ze. Ik toch doen. En eh, uiteindelijk eh, is het uiteindelijk boven verwachting uitgekomen, <laughs> zeg maar. dus het was niet echt puur bedoeld voor de carnaval of iets. Nee, gewoon een leuke feestplaat. het is, het, is, het is in ieder geval de juiste timing, hè, Mike. Ja, nu wel Hè. Ja, toch? <laughs> Hey, maar eh, ja, ben, ben, je eh, met, met iets anders eh, ook bezig of niet? Ja, ja. In maart gaan we weer naar Kees. We gaan weer een nieuwe feestplaat opnemen. En die zal na verwachting op 19 april opnieuw worden released. Ook weer door Ronald Vis, Rood in Blauw Producties. En gepromoot door Dennis van der Kraan van Score Promoties Ja, ja. De, de welbekende Tenminste, onder ons, laten we het zo zeggen. Ja, ja. ja. <laughs> nee, ja, dat gaat wel goed. Eh, het is een goed team eh, wat, ik heb eh, kunnen krijgen, zeg maar. En zo is het eigenlijk, hè, waar je mee mag samenwerken. Ja. En dat is gewoon weer fijn en dan voelt vertrouwd. Dus ja, daar gaan we gewoon lekker mee verder. En uh, ja, dus ik hoop dat het nog heel lang mag duren. Ja, ik zeg altijd, als je als je, je eigenlijk goed bij voelt en je kan samen goed overweg, dan, dan moet je dat niet veranderen nee, dat doen we ook niet. Want ik ben sowieso niet iemand van eh, snel veranderen of eh, overal eh, een keer wat doen. Nee, als het eenmaal goed is, dan is het goed. Dan, dan hoeft dat voor mij niet anders te zijn. Nee, inderdaad. Absoluut niet. Hey, waar, waar kunnen mensen jou wel volgen, Mike? Nou, ze kunnen me volgen op Instagram. En natuurlijk op Facebook. Twitter-account heb ik niet. En de website van mijzelf is nog in de maak. Ah, Daar zijn ze nog mee bezig. En uh, verder kan, ja, wat ik al zei, rood en blauw producties kunnen ze me vinden. Eventueel voor boeking of andere soort vragen. Uh, ja, hou ik gewoon allemaal in de gaten. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Ja, eh, en dan, vraag ik toch aan iedereen. TikTok, Nee, doe ik niks mee, want daar snap ik toch niks van. <laughs> nee, dat doet de jeugd wel meer, denk ik. Hè? ik zit er wel bij mijn kinderen, die zijn er volop mee bezig. Maar ik, eh, nee, ik ben al blij dat ik een keer op Facebook kan kijken en hoe het dan werkt. Het, het, is wel een nummer wat zich daarvoor leent, eh, Mike. Wat zeg je? Ik zeg, dit is wel een nummer wat zich daarvoor leent, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. ja, zeggen kinderen ook. Maar ja, ik kan er echt niet mee weg, Want ik heb toevallig, eh, sinds kort heb ik ook Snapchat of zo, weet ik Snapchat, ja, ja. Maar dat is alweer ja. oud, oldschool, hè? Ja, dat was eh, voor mij ook nog eh, best wel pittig om eh, ernaar te kijken, zeg maar. Ik ben wat dat betreft linkshandig daar. Ja, ja, <laughs> wat dat betreft. <laughs> Daar Nee, nee, dat is echt niet voor de jeugd. Nou, misschien in de toekomst, ik weet het niet. Nou ja, ik, ik ben ook, ook niet overal in thuis, Mike. Dus dat... Nee, ik kan wel met muziekprogramma's op de <clears throat> computer kan ik vo volledig mee uit de weg. En ja, dat soort dingen, alles wat met muziek te maken heeft, weet ik de weg wel te vinden. Maar eh, nee, dat soort social media gebeuren, daar eh, heb ik niet allerlei kazen van gegeten, zeg maar. Nee, nee. En soms moet je dat ook niet willen. Nee, daar laat ik mooi over aan. Want je account op Instagram wordt ook beheerd door mijn eh, jongste zoon, zeg maar. Die ja, bij betrokken. Laat die het maar één doen, dan, dan komt dat wel goed, denk ik. Ja, dat, die, die, gaan drie keer zo snel als dat wij, als wij dat aan kunnen, dus... Ja, ik zit nog met één duimpje, te keeper. En hij zei al, eh, <laughs> het is al eh, heel graag klaar, zeg. Ja, ja er, eh, staat, er staat al een heel A4'tje vol. <laughs> ja, zo is het, ja. hey, Mike. Ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan ga jij dadelijk lekker feesten. Gaan we zeker doen. Dan maken je een mooie boel van deze komende dagen. En wij gaan uh, Heidi... Uh... We gaan een leuk feestje maken. Ja, toch? Jazeker, absoluut. Hey, ik ga het eh, doen bij deze. Ik ja. Eh, dank je alvast voor uh, de leuke promotie en ja, voor alles wat we nog mee mogen maken via jullie weg. Ja. En we horen elkaar straks met een nieuwe plaats dan weer. Zeker. Ja? Ah, oké. Okay. Nou, en hier is Mike, dank je nou, Dankjewel, hè. Heidi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Goed weekend. Salut. Doei. traantje van vreugde Nou, dat was hij dan, Mike Dancona. En uh, ja, had het allemaal over Heidi. En hè... Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. We gaan nog even zoekplaatje draaien. Gloria Gaynor en I Will Survive. I Will Survive. En eh, ja, we gaan alweer langzaam naar het einde van, uh, van uh, deze zaterdag uit, uitzending. Uitzending, ja. Ik ben jong en Zengli en Frenna. En wat is je naam? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat je kent mijn naam. waar kom ik vandaan? Je Zeg me alsjeblieft, girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Nee, baby, ik ben jong en Girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat, je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Daar van onderaan is een freak Daarom ga ik ben Zo, eh, ja. Het is weer een tijd van komen, een tijd van gaan, een tijd van gaan is weer gekomen. En dat allemaal hier bij eh, CFM Entertainment View. Ja, en ik was er bij u. Dat de klokjes voor 7, zoals beloofd. En dat is het bijna. Ik wil u bedanken voor eh, het luisteren en voor het kijken. Ja, het was eventjes, eventjes, ja, het liep allemaal eventjes anders. Zo, ja. Goed, dat heb je wel eens. Hey, en 25, 25 maart niet vergeten, Zandvoort voor jou natuurlijk. Weer een vijf uur durende uitzending van eh, Rob, Fred en Benno. Jawel. Dus ik zou zeggen, zeker afstemmen. Maar eh, volgende week eh, ben ik er even niet. En die week daarna ook niet. Dus ik zou zeggen, tot over twee weken ben ik weer.